Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Door een landelijke storing bij KPN is alarmnummer 112 niet bereikbaar. Mensen in nood kunnen bellen naar een alternatief noodnummer. En dat is 088 66 28240. Nog een keer, 088 66 28240. Tegelijkertijd is in meerdere regio's een NL-alert gestuurd... met daarin een ander nummer dat mensen in geval van nood kunnen bellen. Vanwege de storing zijn veel hulpverleners de straat opgestuurd. Mensen kunnen hem bij spoed om hulp vragen... of zelf naar een politiebureau, brandweerkazerne, huisarts of ziekenhuis gaan. Andere eenheden roepen op om via Twitter, Facebook of de website van de politie om hulp te vragen. De storing bij KPN begon rond 4 uur vanmiddag. De oorzaak is nog niet bekend. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar 112 onder valt... heeft nog niet gereageerd op de problemen. Maarten van der Weijden is naar verwachting rond half acht vanavond klaar met zijn Elfsteden zwemtocht. Hij finisht na 195 kilometer in Leeuwarden. Van der Weijden zamelt geld in voor onderzoek naar kanker. Vanmiddag bleek tijdens een tussenstand dat hij 2,7 miljoen euro had opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar, toen hij eerder moest stoppen. Google investeert komende tijd nog eens een miljard euro in Nederland. Het datacenter in Eemshaven in Noord-Groningen wordt uitgebreid... en een heel nieuwe vestiging in Hollands Kroon in Noord-Holland wordt gebouwd. De projecten moeten volgend jaar klaar zijn. Google zegt dat er dan per dag, per vestiging, duizend mensen aan het werk zijn. Het weer dan nog. Het is 29 tot 34 graden. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. In het zuidoosten van het land kan het dan plaatselijk 36 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knopen het Badhoevedorp 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud... Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar bij Bergen 3 kilometer. Kost je ook 10 eh, minuten extra.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 En daar openen we Nashville Country Radio mee. Twee uur lang weer jouw wekelijkse dosis country muziek afgewisseld met Bluegrass en Americana. Natuurlijk hartelijk welkom, but also a great welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat hebben we deze keer voor je in de show? Nou, natuurlijk, zoals je weet, heel veel countrymuziek. En dat misselen we af met wat bluegrass en Americana. In elk uur twee nummers van het Spotlight album. En dat is deze keer Outskirts van Montgomery Gentry. En in de tweede uur ook nog twee uh, spiegelplaatjes. Dus eh, we hebben nog genoeg voor je om lekker naar te luisteren. Bluegrass, daar gaan we nu mee verder. Dit is de Appalachian Roadshow en Dance, Dance, Dance. My grandpa, he's 95. He keeps dance and he's still alive. My grandma, she's 92. She loves to dance and sing some too. I don't know, but I've been told if you keep on dancing, you'll never grow old. Come on, darling, put a pretty dress on. We're gonna go out tonight and dance, dance, dance all night long. Dus op je radio de Appalachian Roadshow en Dance, Dance, Dance. Karen Fairchild, Kimberly Schlepman, Philip Sweet en Jimmy Westbrook. Wie kent ze niet? Als je ze niet kent, nou dan ga ik je vertellen. Dat is natuurlijk Little Big Town. De groep bestaat al sinds 1998 en heeft al heel wat lekkere hits en lekkere nummers op hun naam staan. Zoals deze, en die vond ik heel toepasselijk voor het weer van op dit moment, Summer Fever. Feel that in the air, almost there. that wind in my hair, Ray-Ban glare. Hear that song we love on the radio. Stir it up, baby, we both know. we to float that Malibu with that flip-flop attitude with that old school mixtape playing over. over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Some days we laugh, some days we think about never coming back. kept me right on those hot summer nights. Yeah, baby, you really put the stars in my sky. We're going to the break of dawn. The night was forever heet dan ook de nieuwe single van Big City Filter, We Were Young uit Canada. Die kregen we in onze digitale brievenbus binnen van de week. En in diezelfde digitale brievenbus info kregen we ook een nummer van Lisa Kowalski. Het is haar debuutsingle, ze komt uit Paisley, Schotland en dit is Hearts of Gold. National Country Radio ben je gewend dat wij naast de hits van nu ook de hits van toen draaien. 1974 werd dit nummer uitgebracht door Jessie Coulter.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 She got that hey y'all little southern draw that she got from her mama. Likes coffee with her sugar de laatste single van Rascal Flats, Back to Life. Daarvoor hoorde je The Common Linnets en We Don't Make the Wind Blow Country uit Nederland. Malcolm McWatt komt uit Schotland en hij stuurde naar info.nashvilleradio.nl zijn muziek. Hij uh, maakt Amerikanen en alt-country muziek en vroeg of we aandacht wilden besteden aan zijn muziek. Hij heeft een aantal nummers opgestuurd en daarvan heb ik uitgekozen Big Western Sky. Hier is Malcolm McWatt. Painted church ceilings, they don't hold much meaning for me. They can't show the divine. Life's true cathedral is the heavens above you. There's nothing but truth in the sky. Birds flying south tell you winter is coming. thunder clouds promise some rain. The moon stars up on high keep us humble And a rising sun brings a new day A big western sky A big western sky Blue in the morning Star-filled by night Of my life. Looking up at a big western sky. On clear cloudless evenings with galaxies twinkling, a billion suns burning through time. The more I look out there, the more I want to care for this little planet of mine. And I don't see God up there waiting to save us. I just see big empty space. The earth is a lifeboat that glows in the darkness. It's a fragile, precious place. Big western sky by night And I would be happy the rest of my life Looking up at a big western sky Looking up at a big western sky luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Ah, ja, die 1957. I can't stop loving you. So I've made up my mind. To live in memories of old lonesome times. yesterday. Those happy hours. We gingen terug naar 1957 met Don Gibson en Can't Stop Loving You. In 1962 werd het een hit voor Ray Charles, maar het origineel is natuurlijk van Don Gibson. Verder is dit nummer nog gecoverd door een hele hoop andere artiesten, onder andere Kitty Wells, Roy Orbison en Frank Sinatra namen hun eigen versie van dit nummer op. Ehm, ik ben altijd wel bezig om op eh, internet naar andere lekkere country muziek zoeken. We krijgen gelukkig nog steeds heel veel lekkere muziek binnen, maar ik ben toch zelf ook altijd aan het zoeken. En ik kwam toevallig deze band tegen. Hij is geformeerd rondom Thomas Jankton die vroeger bij Rascal Flat zat. En verder in deze band zijn de andere leden C.G. Wilder en Eddie Bell. De band heet Jankton en dit is High on That Mountain. I was high on that mountain Looking down on know I was You are listening to Nashville Country Radio. Sister smoked all the camels in the county last week. She cleaned out the 7 Eleven, sneaking in smelling like nicotine. Mama's burning chicken for the Tupperware party tonight. Daddy's asleep in his chair, the TV's blaring the stats. Money. was Kaylee Hammack en Family Tree. Het is tijd geworden voor het Spotlight album. Dat is het album Outskirts van Montgomery Gentry. Vrij recent uitgebracht. Ehm, ondanks het feit dat Troy Gentry in 2017 omkwam bij een helikopterongeluk... is er nog zoveel muziek om uit te brengen dat sinds zijn dood... dit alle tweede album is wat uitgebracht wordt. Je gaat twee keer luisteren naar een nummer van dat album. Allereerst het titelnummer Outskirts en daarna Never Been Nothing Else. Dit is het Nashville Spotlight Album. 10 miles to the nearest door. A little dust on the dashboard, peanut holes down on the floor. They don't make them like us no more. Combine cutting through corn rows. Song cutting through static on the radio. Town with a name that you never to Nashville Country Radio, your weekly dose of country. trails I've never walked Lucinda Williams en You're Still Standing There. We gaan even terug in de tijd en doen we naar 1977. Toen zette Kenny Rogers dit nummer op de plaat. Hier is Lucille. Een Nashville Country Classic. In a bar in Toledo, across from the depot. On a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and ask her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him and I closely watched him thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking he turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times how she'd made him look small From the lights of the bar room To a rented hotel room We walked without talking at all She was a beauty But when she came to me She must have thought I'd lost my mind I couldn't hold her Cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy. With four hungry children and a crop in klassiekers is er bij Nashville Country Radio ook altijd ruimte om gedraaid te worden. Blijft toch heel lekker die muziek van Kenny Rogers. Don Rosenbaum, ja, hij had in 1972 had hij een kleine hit met Swimming into Deep Water. Het klinkt heel erg Amerikaans, maar deze meneer kwam gewoon uit Nederland en werd toen de tijd ontdekt door Boudewijn de Groot. Why do I do all the thinking?